De andere Nederlandse banken en verzekeraars zijn gezond genoeg. Dat blijkt uit de stresstest die de Nederlandse bank heeft uitgevoerd bij 15 banken en verzekeraars. Met de test werd bekeken wat de gevolgen zijn als de economie ver terugvalt. De Tweede Kamer wil opheldering over de bonus die oud-minister Zalm krijgt als hij ABN AMRO en Fortis met succes samenvoegt en met winst verkoopt. In de Kamer had Bos gezegd dat de bonus een halfjaarsalaris is. Dat blijkt geen eenmalige bonus te zijn, maar een bonus per jaar. Het totale bedrag kan oplopen tot 1,5 miljoen euro als Salm de bank met 15 miljard winst verkoopt en twee jaar later blijkt dat de bank in goede handen is gekomen. Een woordvoerder van minister Bos zegt dat bonussen altijd per jaar worden berekend. De drie locomotieven die betrokken waren bij het ongeluk bij Barendrecht zijn geborgen. De treinen lagen bovenop elkaar en zaten klem onder een viaduct. Ze zijn losgetrokken door een legertank. Een kraan kon er niet bij. Het goederenvervoer bij Barendrecht is de komende dagen nog gestremd. De Duitse bondskanselier Merkel verzet zich tegen radicale hervormingen in een coalitie met de FDP. Dat zijn ze na een verkennend gesprek met de leider van de FDP. Merkel heeft vier jaar met de socialisten geregeerd. De FDP wil onder meer het stelsel voor sociale zekerheid grondig hervormen en de belastingen fors verlagen. Het Sint-Nicolaasgenootschap en de Nederlandse Vereniging voor Autisme willen dat de NPS op 6 december de uittocht van Sinterklaas uitzendt. Vooral autistische kinderen zouden na 5 december angstig blijven omdat ze denken dat Sinterklaas nog in het land is. De NPS noemt het uitzenden van zijn vertrek bespreekbaar, maar dit jaar gaat dat niet meer lukken. Het weer vannacht droog bij 13 graden. Morgen wolkenvelden, vooral in het noordoosten lichte regen. In het zuidwesten kans op zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. Zie het Again. back. Winter is coming and I need to stay.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 Kill all the blacks, kill all the reds. And if there's war between the sexes, then there'll be no people left. And so it goes.